Freddy van met het NOS-journaal. De dader van de aanslagen in Noorwegen, Anders Breivik, is volgens een tweede onderzoek toch toerekeningsvatbaar. Uit het vorige onderzoek kwam naar voren dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Door de nieuwe conclusie kan Breivik toch een celstraf krijgen. Breivik zit sinds 22 juli vorig jaar vast voor een bomaanslag in het centrum van Oslo en het bloedbad op het eiland Utøya. Daarbij vielen in totaal 77 doden. Eerder besloten twee psychiaters dat Breivik ten tijde van de aanslagen psychotisch was. Als de rechter dokter hem ontoerekeningsvatbaar vinden, kan ik alleen tbs krijgen. Het Openbaar Ministerie dreigt kroongetuige La in het liquidatieproces te laten vallen. Volgens de officier van justitie is het niet langer zeker dat het OM een lage straf van acht jaar tegen huurmoordenaar Peter Laes gaat eisen, nu hij niets meer wil verklaren. Ook de deal van Laes met het team getuigenbescherming staat op losse schroeven. Volgens het OM stelt hij onmogelijke eisen. Daardoor verspeelt hij mogelijk ook de toegezegde financiële ondersteuning van 1,4 miljoen euro. Na acht jaar is een verdachte aangehouden voor de moord op een Rotterdamse taxichauffeur. Het cold case team van de politie had de zaak begin dit jaar heropend naar aanleiding van nieuwe informatie. De 52-jarige taxichauffeur werd in 2004 zwaar gewond naast een auto gevonden en hij overleed in het ziekenhuis. De verdachte van 23 zit vast voor een ander misdrijf. Hij was ten tijde van de moord op de chauffeur pas 15. Mogelijk volgen meer aanhoudingen. De twee jongens die gisteren in Buren in Friesland zijn aangehouden in verband met een molenbrand zijn vrijgelaten. De jongens van 12 en 14 hebben een verklaring afgelegd. De politie wil er in verband met het onderzoek niets over zeggen. Later vandaag wordt mogelijk meer verdachten opgepakt. Een groepje jongeren heeft zondagavond vuurwerk afgestoken. Het lijkt erop dat de brand in Buren is ontstaan door een vuurpijl. Het weer.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 Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken Zo'n sexy, zo'n klasse En werd verblind door je oorbellen Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen Maar naam is sef mag ik nu iets in je oor vertellen Vind je seks geheim, niet doorvertellen Nee, ik pres je, meisje, begrijp je wel Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen We kunnen fietsen, flesje, tuin bestellen Of dansen, ik weet niet, lijkt mijn gezellen.